we kunnen het er toch wel over eens zijn dat eh, een van eh, de betere debuutplaten... dat het toch wel eh, deze van Tom Petty is. Hetzelfde aan het debuutalbum van Tom Petty en de Heartbreakers. Breakdown. Ook de allereerste hit voor die band stond erop. American Girl. Terwijl in ieder geval vooral in Amerika een grote hit. In Nederland eigenlijk helemaal niks gedaan. En ook eh, Anything That's Rock and Roll ach, stond er ook op. Zo'n zo, zo'n goede plaats. Het duurt ook maar een, een half uurtje of zo. Eh, tien liedjes staan erop. En dit was, uh, ja, dit is toch wel een van de betere van Tom Petty en de Heartbreakers. Het 76 volgens mij uit hoofd. Breakdown aan de tweede uur van de Frieknacht. 1 uur is het inmiddels geweest ja, dat ligt er maar aan. Hè. Dus voor hetzelfde geld eh, ben, ben je lekker aan het frieken in de ochtend of middag of avond. Hè. Als je op de, terugluistert op de podcast, zou zomaar kunnen. Veel nieuwe muziek. Eh, je hebt ook nog een eh, original te goed. Maar ook, ja, ja, ik zei het, heel veel nieuwe muziek ook. Ja, ook van de volgende zangeres. Afkomstig uit Boston, slechts 24 jaar oud. De nieuwe single van Sasha Sloan geldt ook voor Tom Petty. At least I look cool, zo heet hij kijken, ik moet hem hier, uh, hier is hij. Sasha Sloan, At Least I Look Cool. Geldt ook zeker voor eh, Tom Petty. I drive a car that doesn't work. I shop at Target from my shirts. And when I pay my rent it hurts. But I got invited to this thing so I think tonight I'm going out. I'm getting city couch. Ready to fuck my bank account. And I'm not myself, but at least I look cool. At some house in Malibu. Taking pictures by the pool. Doing things I never do. But at least I look cool. Oh God, I think I might throw up. Don't even know what's in my cup. And I'll admit this kinda sucks. But before I leave, I know I gotta find somewhere dope that I can pose. Adjust my hair, adjust my clothes. So I can get that fire pose. And it's all for show, but at least I look cool. At some house in Malibu pictures by the pool. Nobody even knows my name. Got a Uber pool on the way. 24 jaar oud. Deze uit eh, Boston afkomstige zangeres Sasha Sloan. En eh, die heeft al eigenlijk al een eh, aantal hits op de naam staan. Want zij schreef uh, een, ja, van die liedjes voor Camila Cabello. Hè, die van Havana Hunana. Maar ook voor John Legend, Tina Shea. En de singer-songwriter die maakte pure, gelaagde en emotionele nou, het ligt er maar aan hè, hoe emotioneel je zelf bent natuurlijk. Rijke popnummers die uh, recht uit haar hart komen. Eh, de buurtsingle die eh, ja, kwam uit 2017, Ready Yet. Dat werd geproduceerd door Ken Henry. Nou, die heeft ook weer veel met Diplo gesamenwerkt. Grote producer natuurlijk tegenwoordig. En eh, die is ook al dan weer meer dan 22 miljoen keer gestreamd eh, op Spotify. Uh, nummers gaan een beetje over ja, persoonlijke ervaringen. De scheiding ook van haar ouders, liefdesverdriet, eh, een buitenstaander zijn. En daarom voor sommige mensen ook wel herkenbaar en bovendien erg pakkend. Nieuwe zin van Sasha Sloan, At Least I Look Cool. Dit is de nieuwe zin van Liam Bridges. Hè? Ja, ja, ja, ja. En dan heet hij That Was Yesterday. Mag je drie keer raden welke band met welk nummer ik hierna ga draaien. Yesterday I had nothing. Didn't know whether I'd amount to something. I had holes in my shoes and in my clothes. Only yesterday. I was just a boy living amongst children. Had barely a toy that I could play with. I would pretend that anything could happen. And that was yesterday. That was yesterday. that was yesterday. No matter how far I come, still. Today no one was listening. But today it's gonna be different. You couldn't hear my voice under the surface. But that was yesterday. Yesterday I had no direction. In my mind I had nothing but questions. I could have never dreamed of what would happen. That was yesterday. That was yesterday. That was yesterday. wide open. I was lost in the sounds in my mind. That Was Yesterday. Daarvoor uh, That Was Yesterday, de nieuwe single van Leon Bridges. Zelfde titel, totaal verschillende platen. Goed, we gaan even naar eh, wat West Coast gitaarriffs uh, van niemand minder dan Sam, of AM Sam. En hij doet van alles, volgens mij. of tenminste, ja, er is niet heel veel over, te, over, over vinden over hem. Ehm, zelf, wat ik hier vind, is in ieder geval dansbare catchy liedjes. En dat, je zou een beetje aan moeten denken, zegt hij zelf, aan Beck, The Beatles, eh, van Thema Impala naar de Velvet Underground. Nou, daar zit tot nu toe geen foute act eh, tussen. Oh ja, en hij houdt van auto's, staat er ook eh, bij. zijn eerste single die is een tijdje terug uitgekomen eerder dit jaar, In The Ring, zo heet dat. Nu is er ook een tweede en die heet Up in Silver Lake. Die kwam vrijdag uit, een van mijn favoriete liedjes uit de releasebak. Nieuwe E. I am Sam up in the Silver Lake. Sam Sam. En Up in Silver Lake, de nieuwe single. Ik heb een beetje het gevoel dat eh, alles wat ik draai eh, in Paradiso of in, eh, of in, Melkweg, in de Melkweg staat of heeft gestaan. Dus Amsterdam is wel de place to be voor, voor live muziek. Dit is er ook weer zo eentje. Brittany Howard. Misschien dat die naam je niet veel zegt. Maar als ik zeg van het is de, de gevierde zangeres en gitarist van uh, de Grammy-winnende band Alabama Shakes, dan denk je misschien... Oh, ja, die brengt op 20 eh, september 2019, dus dat duurt niet meer zo heel gek lang, eh, dat duurt nog exact twee maanden. In ieder geval, eh, ehm, haar solo debuutalbum komt dan uit, Jame gaat het heten. En eh, de eerste single History Repeats, die, eh, die was al eerder te beluisteren. Evengoed een eh, persoonlijke plaat als een plaat over de mensheid geworden, dat vertelt ze. album is vernoemd naar haar zusje, die op jonge leeftijd is overleden. En het album is opgenomen met Alabama Shakes bassist Zack Cockrell. De innovatieve en zeer talentvolle jazztoetsenist Robert Glasper en drummer Nate Smith. En eh, nou, dat optreden in eh, Paradiso is het, eh, het enige Nederlandse optreden van Brittany Howard dit jaar. Dus be aware. Als je daarbij wilt zijn, hè, heb ik je gewaarschuwd. Nieuwe zin van Brittany Howard van de Alabama Shakes. Dus dit is Stay High. Brittany. Wel, het is Brittany wel. Brittany Howard, zangeres van eh, de eh, Alabama Shakes. Deze is ook eh, de gitarist van die Grammy win in de band. Geweldige muziek maken zij ook, de Alabama Shakes. Maar solo dus ook heel fraai dit. Stay High. Dan moet ik ook meteen denken aan ehm, Stay High van Tovelo. Je weet wel, die Teletubby plaat. Oh, oh. Oh Oh stond vijf jaar geleden nummer 1 eh, in de top 40. Maar ja, die heb ik laatst nog gedraaid. Dus ik ga nou van Stay High naar uh, eh, Eight Miles High. Lijkt me ook een eh, mooie brug, toch? Ik vind van wel. The Birds. Het waanzinnige Eight Miles High. Een liedje dat niet is geschreven door Bob Dylan. die gitaar speelt. Dit is eh, psychedelische rock uit uh, mid jaren 60. Geschreven door Gene Clark, Jim McGuinn en David Crosby. 8 Miles High, The Birds. Het was eh, The Bird aan The Birds. Heel veel liedjes van The Birds, heel veel hits van The Birds. geschreven door Bob Dylan. Hè? Hey, Bob Dylan, daar is hij weer. En blowing bloemen in de wind en lekker Rolling Stone. Die man. Eh, die, eh, die schreef eh, heel veel van liedjes. Tenminste, niet speciaal voor de Birds, maar de Birds die coverden die gewoon. En dat werden uiteindelijk de hitversies, zoals men ze kent. Maar dit, dit is dus niet geschreven door Bob Dylan. Maar er zijn wel een hoop, hoop liedjes die Bob Dylan schreef. My Backpages. Maar ook bijvoorbeeld een original is Mr. Tambourine Man. Grootste hit van de Bird, weg top 3 hier in, in Nederland. En ik, ik ga gewoon even een originele draaien. Bob Dylan, Mr. Tambourine Man. wel een van de de bekendere originals. Eh, maar dat doe ik volgende week. Dan doe ik pak gewoon weer een totaal onbekende. Want het zijn echt van die, van die mind-blowing eh, dingen bij. Ik ben het nou een beetje aan het doorspitten. Ehm, van uh, waar liedjes dan ja, vandaan komen, wat, wat, de originele zijn. soms denk ik van, nee, is dit niet van die artiest? Nee, bizar. Maar dit is dus wel een van de, van de bekendere. Sowieso Bob Dylan, hè. Hij schreef eh, heel veel eh, klassiekers die later eigenlijk ja, een hit werden in andere uitvoeringen. Uh, All Along the Watchtower, Jimi Hendrix, Make You Feel My Love, Adele. Knocking on Heaven's Door van, nou, vele, vele mensen hebben dat gecoverd. Hè, maar de bekendste is toch wel van Guns N' Roses, die scoorde in 91 en nummer 1 het mee. Dit is origineel dus van Mr. Tambourine Man, origineel van Bob Dylan, komt uit 1965. bring it on back home. I'm not sleepy, and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Though I know that evening man's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel to grip. My toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone. It's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme, to your tambourine in time. It's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Time Marine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play hey, a song for me. In a jingle jangle morning I come Met alle respect natuurlijk, hè, want hey, ja, het is wel Bob Dylan natuurlijk. The Great Bob Dylan. 78 is hij inmiddels. Dit zat eh, tussen Blowing in the Wind en Like Rolling Stone in. Bring It All Back Home uit uh, 65. Mr. Tambourine Man, het origineel, de hitversie. Die was dus voor de Birds, later werd dat eh, top 3. Ehm, even weer iets, eh, iets nieuws, iets dansbaars. Ook eh, ja, iets totaal anders dan Bob Dylan en The Birds. Sophie Tucker, die hebben weer een nieuwe. Die, ook die ja, brengen de ene naar de andere single. De ene naar de andere single droppen, zei je, zoals dat mooi heet. Tegenwoordig breng je geen single uit. Nee, je dropt een single. Sophie Tucker, nou die slaapt ook al op dit tijdstip. Oh dat kan echt niet. Sophie Tucker, eh, de nieuwe single Swing heet die. Doet een beetje denken aan Papa Don't Preach Show, die, eh, die strijkers op het begin. Op een gegeven moment komt er dan een lekkere dansbare beat in. Eh. Swing. Zo heet hij. magma. zo, zo, zo, zo. Dat is even een stukje geproduceerde dance, pop, uh, alternative eh, gebeuren. Sophie Tucker en uh, die nieuwe single die heet Swing. dan gaan we weer naar de gitaren. We gaan naar Wilco. Niet die van de leuke detector. Nee, nee, nee, nee, nee. Van mijn mama. Nee. Ehm, Amerikaanse rockband, 1994. we staan al 25 jaar dus. Toen werden ze opgericht door uh, van Uncle Tupelo. Band eh, bestaat sinds 2006 eh, uit Jeff Tweedy, Nels Klein, John Stewart, Glenn Kutch en Michael Jurgensen en ook Pat Sensen. Maar de belangrijkste is toch wel Jeff Tweedy, want dat is de frontman, de zanger, de gitarist. die doet van alles. Uit Chicago komen ze dus, bestaan exact 25 jaar, hè, een jubileum. ja, ze maken eigenlijk al een beetje, alles een beetje in de alternatieve hoeken, alternatieve rock, gitaar, country, folk, experimentele gebeuren. Ehm, ze hebben nu een, eh, een nieuwe single en dat is uh, fraai spul. Love is everywhere, beware. Zo heet hij dan. Eh. Wilco, de nieuwe al, Love is Everywhere. En dat subtitel is Beware. Volgens mij is het een tijdje geleden dat ze überhaupt eh, wat eh, muziek hebben uitgebracht. Wel eh, al veel albums uitgebracht, dat sowieso in die 25 jaar dat ze nou bestaan. Maar losse liedjes, het is het eerste, eerste nieuwe liedje in eh, maar liefst twee jaar. En het laatste album dat eh, kwam uit 2016, dat was uh, Schmilko, zo heette dat. Maar dit is weer echt helemaal weer nieuw, nieuw, nieuw. Ook een bijna witte hoes, in ieder geval singlehoes. Love is Everywhere, Beware. De nieuwe single van Wilco. Daarvoor Sophie Tucker, een lekkere swingen, want ja, zo heette die ook, swing. Ehm, even kijken, ja, wat, zullen we doen? Wat zullen we doen? Zullen we gewoon even eentje... Ja, dit is mooi, dit is mooi. Um, ehm, Leon Russell, hij leeft inmiddels al bijna drie jaar niet meer. Maar hij maakte een van de mooiste liedjes aller tijden. Luister maar, dit is a Song For You. Helemaal naar beneden naar de kelder. Helemaal naar beneden naar de kelder. Zodra we daar zijn, zit hij achter de piano en zingt hij zijn liedje, Leon Russell, A Song for You. I've been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs, I've made some bad rhymes. I've acted out my love in stages with 10,000 people watching. But we're alone now, and I'm singing this song to you. I know your image of me is what I hope to be. I treated you unkindly, but darling, can't you see? There's no one more important to me. Darling, can't you please see through me? Cause we're alone now, and I'm singing this song to you. You taught me precious secrets of the truth, withholding nothing. You came out in front and I was hiding. But now I'm so much better. And if my words don't come together, listen to the melody, cause my love in their eyes. I love you in a place where there's no space and time. I love you for my life, you are a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. We were alone and I was singing this song to you. Hij zag er ook fantastisch uit, hè? Hoge hoed. Bademan. Deed van alles. Hij was Amerikaans zanger, gitarist, pianist, liedjeschrijver. Meest bekend eh, als sessiemuzikant. Heeft echt voor iedereen, met iedereen gewerkt. En eh, ja, echt eh, een oneindige lijst is dat van muzikanten en groepen. Hij heeft in 2010 ook nog een, een ja, samenwerkingsplaat gemaakt met Elton John. Uit 2010 komt dat, The Union. Fantastische muzikant. Hij, hij, leeft alleen bijna drie jaar niet meer. Toen is hij overleden in 2016. Lean Russell, A Song For You. En een jaar later bracht hij Stranger in Strange Land uit. Stranger in, Strange, in a Strange Land uit. Dat is ook eh, een fantastische plaat eh, van hem. Leon Russell en A Song for You. Nou, die heb ik nog wel hoor. Een Song for You. Ja, we gaan nog even wat eh, gitaar in knallen. Ik heb nog twee stevige gitaren tracks. Die moet ik sowieso nog even snel achter elkaar draaien. Want ik, ik kom tijd te kort, jongens. Ik kom tijd tekort. We zouden eigenlijk nog door moeten frikken. Maar ja, het programma duurt nog maar eenmaal twee uur. Dude York is dit en Shut Up. Ah, lekker is dit. Het is dus een Amerikaanse rockband eh, uit Seattle en ze maken een beetje, ja, gitaar, rock, punk, pop. Beetje, ja, die punkpop eh, is het vooral. Eh. lekker. Dude York en Sheriff. En meteen nog zo'n band erachteraan, want ja, ik zit een beetje krap in tijd. Dit is Bleached, ook weer met uh, frontvrouw. Uh, nou, frontvrouwen zijn dit. Dit zijn er twee. Maar wel in ieder geval vrouwelijke vocalen. Daydream is dit hetzelfde geluid een beetje. Eh, dit. Ja, oude, misschien iets, ietsjes, ietsjes agressiever, maar voor de rest eh, hetzelfde hoor. Ook weer die gitaar, rock, punk, pop eh, kant. Nieuwe zin van Bleached, dit is Daydream. nieuwe zin van Bleached. Die heet Daydream en daarvoor uh, Dude York. Geen familie van eh, nieuw. Maar hij was wel nieuw. De nieuwe zin al up. En eh, ja, dan deze. Ja, ik moet even snel door, jongens jongens. Dus ik moet even, even achter elkaar vlammen nou. Dit is Nicole Bus. Die deed in 2013 mee de Voice of Holland. dit is een nieuwe zin Mr. Big Shot. uit Nederland. Deed mee aan de Voice of Holland, alweer eh, zes jaar geleden in 2013. Kwam volgens mij toen tot de live shows. En ze zit op het platenlabel van eh, Jay-Z. Ja, ze zit gewoon op Jay-Z's label. Hij heeft een platencontract getekend. Deze Nederlandse dame. Mr. Big Shot inderdaad, dat is een nieuwe single, de nieuwe zin van eh, Nicole Bus. En van Mr. Big Shot is het dan een korte, korte, korte, hele kleine brug naar Mr. Big Stuff. Dit is eh, Jean Knight. Tot volgende week. Maak er een mooie vakantie van. because you all those Oh yeah. have a big oh, Wel volgende week, dan ben ik er nog. ieder een mooie, mooie maandag dan. Of een mooie week. maar wanneer je het luistert natuurlijk. je zaterdag. Dit programma kent verschillende uitzendtijden.